Maar de regeringspartijen hebben een deal over het klimaatbeleid van het kabinet. We weten nog niet alle afspraken, maar eentje wel. Dat gaat over het kopen van een tweedehands elektrische auto. Het kabinet trekt namelijk 600 miljoen euro uit... omdat het nu vaak nog te duur is om een elektrische auto aan te schaffen, zegt mijn collega Ewoud. Nou, dat moet dus met deze subsidie betaalbaarder gemaakt worden. En die subsidie wordt dan weer eh, vergoed met de benzineauto's die juist weer duurder gaan worden. Dus daar wordt het weer wat duurder en dat geld wordt dan verschoven naar eh, de elektrische auto's. Vanmiddag presenteert het kabinet de rest van de klimaatplannen. Het aantal jongeren dat afgelopen jaar met jeugdzorg te maken had... is bijna gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Ruim 467.000 jongeren kregen hulp. Dat is ruim 10% van alle mensen tot 23 in ons land. Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Dat heeft de Raad van State besloten. De opvangplekken in Italië zijn super slecht geregeld. De kans is groot dat asielzoekers daardoor op straat belanden. Staatssecretaris Van den Burg wilde twee mannen die via Italië naar Nederland waren gekomen terugsturen. Maar vanwege het gebrek aan opvang in Italië steekt de rechter daar een stokje voor. En het regent lintjes vandaag. Het is de dag voor Koningsdag en dan is het traditie om de speciale onderscheidingen uit te delen. Zo is er een speldje opgeprikt bij de voorman van de groep Kick-Out Zwarte Piet. Dat krijgt hij voor zijn inzet voor racismebestrijding. Voor mensen is het bijzonder om zo'n lintje te ontvangen, zegt de organisatie. Het is voor mensen vaak de kroon op hun werk. Mensen die zich echt jarenlang hebben ingezet, vrijwillig, zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Eh, ja, die worden op deze manier eh, gewaardeerd. Er worden vandaag bijna 3000 lintjes uitgedeeld. Dit jaar krijgen opvallend veel mensen een lintje omdat ze zich inzetten om armoede tegen te gaan. Het weer, er is af en toe zon, maar er vallen ook wat lichte buien. We krijgen een droge, maar koude koningsnacht met landinwaarts een paar graden vorst. Morgenochtend eerst een lekker zonnetje, later wat meer wolken en het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A27 Almere richting Utrecht tussen Huizen en Hilversum 6 kilometer file in een vertraging van 20 minuten.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 Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday you the God, cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.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 Workshops over de apps waarmee u kunt bankieren op uw tablet of smartphone. Voor elke bank een aparte workshop. Dinsdag 9 mei is het de ABN AMRO-app. Van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 11 euro per workshop. Opgeven via de website of aan de balie van Pluspunt. En telefoonnummer 5740330. 5740330. En de locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. En we gaan door met Elvis Presley met Wooden Heart. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. If you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a in heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Musi den, musi den, zum Städtelein-Haus, Städtelein-Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Hvor steht den, museten so steht til en haus? Steht til en haus, om du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a word in heart. Yesterday, yesterday, yesterday, William Lays Billy Swan Geboren op 12 mei 1942 is een Amerikaanse zanger, producer en liedjeschrijver. Hij is vooral bekend geworden van zijn wereldhit I Can Help uit 1974. Ik heb gekozen voor één uit 1975, Don't Be Cruel. 1975 zijn de bananen krom. Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Als je valt, dan hoor je bommen. Waarom zijn de bananen krom? Ik vind bananen lekkerder dan Waarom zijn de bananen krom? Ik hou alleen niet van een bananenstekker. Waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is krom. Dat kan wel zo wezen, maar ik wil weten waarom. Recht is recht en krom is krom. Daar weet ik zelf ook wel, want daar gaat het juist om. Bro! zijn de bananen krom. Waarom zijn de bananen krom? Krom? Zijn de bra, zijn de bna? zijn de bna? Waarom zijn de bananen krom? Waarom is een banaan niet rechte? Waarom zijn de bananen krom? Ik hoop dat iemand mij dat zegt. Waarom zijn de bananen krom? recht en krom is krom. Dat zei u net ook al, maar u zegt niet waarom. Recht is recht en krom is krom. Dat weet ik, dat weet ik, maar ik vraag u daarom. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen, zijn de bananen? Waarom zijn de bananen krom? Als hij recht was, kwam er een probleem van. Waarom zijn de bananen krom? Omdat hij dan zo moeilijk in zijn schil kan. Daarom zijn de bananen krom. Daarom. Daarom. krom. Drop! Zijn dipna, zijn dipna, zijn dipna, zijn dipna, zijn de krom. Daarom zijn de bananen krom. Dit was André Verduin met het bananenlied. De informatieavond in de Blauwe Tram over een mogelijk asielzoekerscentrum op het overloopgebied van parkeerterrein De Zuid bracht zo'n 200 zandvoorters, onder wie vele gemeenteraadleden en het voltallige college van BMW op de been. Vrijwel zonder uitzondering waren de bewoners sceptisch en ongerust over het plan van het college. Burgemeester David Molenburg en wethouder Martijn Hendricks moesten tientallen kritische vragen beantwoorden, maar de sfeer werd nooit agressief of bedreigend. De haperende geluidinstallatie, overdag nog getest, leverde kans meer irritatie op. Duidelijk werd dat er nog veel hobbels moeten worden genomen... voordat de AZC, voor 65 asielzoekers, in Zandvoort-Zuid in de loop van 2024 kan worden gerealiseerd. De burgemeester noemde het in zijn inleiding geen gemakkelijk onderwerp. Hendricks merkte wel op dat we direct stoppen als de spreidingswet niet doorgaat. Volgende maand is de gemeenteraad aan zet. Zij moeten zich kunnen vinden in de locatie. Ook moet het COA, dat 170 locaties beheert, nog groen licht geven. Rolf Vullings, vastgoedregisseur van de COA, noemde het een zinvolle avond. We zijn wel iets gewend, verontruste omwoners zijn inmiddels een petitie begonnen... die via petitie24.nl al een ruim 800 keer is getekend. De volgende in de lijst is Cliff Richard and the Shadows. I'm the Lonely One. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Well, you don't know how much I've missed you so, but now it's done. Well, I'm the lonely one. You heard me say upon that rainy day, please set me free. Cause I don't want to know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry Well, you don't know How much you mean to me I love you so Baby, come on home I hope and pray That you'll come back someday I've had my fun Now I'm the lonely one Oh, yeah don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Well, you don't know how much I missed you so. But now it's done. Well, I'm the lonely one. You heard me say uh, on that rainy day, please set me free. Cause I don't want to know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so, baby, come on home.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 En tevens hun eerste nummer 1 hit. In sommige niet toonaangevende lijsten had Please Please Me ook de nummer 1 positie gehaald, maar From Me To You is officieel hun eerste nummer 1 hit. Ze hadden weinig concurrentie van andere nieuwe binnenkomers. De Cliffons met He Is So Fine haalden de 16e plaats en dat was de grootste concurrent. From Me To You werd op 5 maart 1963 opgenomen in de Abbey Road Studio... en op 11 april 1963 was de release.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 Dan hebben we Caroline Esmeralda van der Leeuw. En dat is een Nederlandse zangeres. En die is geboren in 1981. op 26 april 2023 wordt Caroline Esmeralda van der Leeuw 42 jaar. Dus Caroline Esmeralda van der Leeuw, beter bekend onder artiestennaam Karel Emerald is een Nederlandse zangeres. Haar repertoire is voornamelijk Engelstalig. Zij boekte zowel in Nederland als internationaal veel succes. En ik heb gekozen voor Kamer Emerald met A Night Like This. Johnny Kendall en Harold, St. James Infirmary. Kom je ook eten? Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur in een heerlijke verse maaltijd voor je klaar voor 10,50 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een hap kopje koffie na de maaltijd. Met de zandverpas is het 8,50. Vooraf reserveren via 5740330 5740330. En meer informatie via Marieke Langeveld, m. Langeveld, at plus.zandvoort.nl m.langeveld at En de locatie pluspunt Zandvoort Noord.